In de bussen zaten ruim 150 jongeren die op stap waren geweest in Ouddorp. In de voorste bus ontstond een opstootje waarbij een beveiliger die meereisde de bus plotseling liet stoppen. De twee bussen erachter konden niet op tijd remmen. Vijf jongeren en de beveiliger zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere vijf gewonden konden na behandeling naar huis. De rest van de passagiers is met andere bussen verder gereisd. In Birmingham zijn gisteravond zeker 60 mensen gewond geraakt bij een openluchtconcert. Er waren ruim 20.000 mensen naar het plein in de Engelse stad gekomen. Toen nog eens 6.000 anderen buiten de dranghekken probeerden om binnen te komen, ging het mis. De autoriteiten hebben het, contact, hebben het concert direct gestaakt. Er waren verschillende optredens vanwege Christmas Lights Switch On, het moment waarop in Birmingham de kerstverlichting wordt aangezet. Dat moment is uitgesteld tot vanmiddag. Zweden heeft 22 geroofde schedels teruggegeven aan Hawaii. Wetenschappers namen ze in de 17e en 18e eeuw mee van begraafplaatsen op de eilanden in de Stille Oceaan. Vier jaar geleden besloot de Zweedse regering dat alle musea eventuele gestolen kunst in hun collectie moeten teruggeven. De 22 Hawaïaanse schedels lagen in het Nationale Museum voor Oudheden in Stockholm. Tijdens een ceremonie zijn ze overgedragen aan een delegatie uit Hawaii. De schedels worden volgens oude gebruiken herbegraven op de eilanden. Het weer wisselen bewolkt en af en toe een bij, Overdag vooral aan de kust regen.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 En Roseanne Cash, ja, zij is altijd al bezig geweest in de country. Heeft ze ook met de paplepel ingegoten gekregen van haar vader natuurlijk. Hè? The sea of Heartbreak is wel een heel oud nummer hoor. Al jaren bekend. Days You Live For, dit is Micah Roberts. En dat is dan weer een nieuwkomster in de country scene. Door These are the days you live for. Tim McGraw, ook hij heeft weer een nieuwe cd uitgebracht hoor. The Southern Voice. Die Piero. Zij schreven het voor Tim McGraw en zij vinden dat hij een Southern voice heeft. Net als zoveel andere country-artiesten die hier in dit liedje ook uh, voorbij kwamen. Ik weet niet of u ze geteld hebt, maar ik ben bij tien maar gestopt met tellen. Kelly Pickler, zij heeft pas geleden een cd uitgebracht. Haar eerste cd en natuurlijk dan onder haar eigen naam. Ze deed het op het BNAS Records. to me I was all you'd ever need. Did you change your mind? Well, I didn't change mine. Now here I am trying to make sense of it all. We were best friends, now we don't even talk. You broke my heart. You ripped my world apart. prachtig liedje. Didn't I You Know How Much I Loved You. Boordevol met uh, dynamiek. En dat is waar ik van hou hoor. En dan kun je soms wel eens een prachtige ballad hebben. Maar daar zit dan ook uh, dynamiek in. Luistert u maar eens naar Buddy Joe. He was begging at the mini-mart. Who'd have guessed he had a purple heart. scars underneath his bearded chin. Bet you don't remember him. You were running 20 minutes late, and he was only getting in your way. But when you brushed by that wounded soul last Thursday afternoon, you met somebody who would die for you. Phone rang at eight last night. Who'd call it such a crazy time? Getting kids in the bath and bed I can't talk about all you said All he wanted was a Saturday Morning conversation down at Baker's Cafe You weren't thinking when you told your dad Try back in a week or two But you hurt somebody who would die for you so much, they would gladly give it all up if that's what they had to do. It runs deeper than flesh and blood. Heaven knows no greater love than the sacrifice they made to see you through. Somebody who would die. Just another Colorado day. Morning practice for high school play. From out of nowhere, the bullets came fast, shattered more than the library glass. They asked her if she believed in your name, and she didn't even hesitate. And God, I can't help wondering if I'd been in her shoes would I be? Somebody who would die for you. Somebody who cares so much, they gladly give it all up if that's what they had to do. It runs deeper than flesh and blood. onderliggende gedachten voor dit singeltje van Buddy Jewel, Somebody Would Die For You, zijn natuurlijk de soldaten die daar in Irak aan het vechten zijn voor ons. The Life of a Song, zo heet deze cd van Joey and Rory. En dat zijn er twee die nogal een opkomst maken daar in Amerika. If I leave here i gotta see. If I stayed here with you, love, it wouldn't be the same. Cause I'm as free as a bird. can't change this bird you can't change but babe it's been a sweet love this feeling I can't change say uit eh, Amerika. En het liefste wat ze doen, staat in een interview, is dat ze op hun hoofd in de grond staan en het verbouwen van hun eh, gewassen. En daarnaast vinden ze het natuurlijk ook wel leuk om op het podium te staan. En misschien draait dat nog wel helemaal om hoor, dat ze liever op het podium staan als op hun hoofd ergens in de akkers. De Famachi Sugarland hebben ook pas geleden een cd uitgebracht. Love on the Inside, zo heet ze het. En dan heb je ook nog eens een keer een deluxe fan edition. En op die fan edition staan ook nog eens een keer twee live nummers op. En dan doen ze het hier samen met Little Big Town en Jake Owen. Live in a northern town. Is trouwens ook als ringtoon te downloaden dit nummer. children drank lemonade, and the morning lasted all day, all day. And through an open window came, like Sinatra in a younger day. life in the northern Hey, my, my, my, my. Hey, my, my. Hey, my, oh, my. Hey, oh, oh. Life in the northern Little Big Town, Jake Owen en deze formatie Sugarland. En als je dit cd'tje bekijkt, het hoesje bekijkt, dan zie je dat alle songs die op deze cd staan, alle 16 songs die op deze cd staan, ook nog eens een keer te downloaden zijn als eh, ringtone op je telefoon. En als je het over een telefoon hebt, weet je welk nummer er bij mij op mijn telefoon staat. Als u mijn nummer draait, dan hoor ik dit. How do I get through? I had to live without you, what kind of life? deelheid van de Dan Taminsky Band. Samen met eh, Barry Bales, Jennifer, Jen Moses, Tim Austin en Ron Stewart. En dan eh, die, eh, die Dan Taminsky. Hij is dan eigenlijk weer een van de leden die ook altijd meespeelt met, met uw dame. U weet het wel, Alison Kraus. Nou, hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Gewoon onder zijn eigen naam. En daarnaast heeft hij de cd getiteld One More for the Road. Durings Hornpipe is wat u daar net hoorde. En ik laat u nog één nummer horen van dezezelfde cd. Hij heeft deze cd helemaal zelf voorgeschreven hoor, deze Adam Steffi. Dus ook Warm Kentucky Sunshine... die eh, bluegrass wereld. Want eh, het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat op deze Adam Steffi One More for the Road album ook een nummer staat wat door Alison Krauss, de lead vocals, waarin Alison Krauss de lead vocals heeft. Want tussen 1991 en 1998 speelde die Adam Steffi in de Union Station, oftewel die band van Alison Krauss. And dit, dit is Hank Williams Jr. met de to keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocks so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. Like a snowstorm in Montana, don't ever cut yourself off or your heart will freeze to death and you'll stumble through life lost. So I'm keeping the trail open for you to come rescue me. But I'm not gonna stand here freezing, I'm gonna plow on ahead, you see. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. When a man is cold and lonely, you know he's gotta stay warm. And I got a gal or two around to help me through this storm. But if you ever get rid of your snowman and you wanna come back to me, I'll be waiting in my cave of love like a hungry grizzly. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. my road work finally paid off, cause today I got a call. Baby, let's meet like we used to. Hey, baby, let's have a ball. Said her new highwayman left her, now she's out in the cold. And I'm gonna jump in my dog sled and get us back on the right road. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Hank Williams Jr. Way, Ja, Hank Williams Jr. was dat nog even. Hij heeft het ook geschreven. En eigenlijk is het toch wel een poppy guy, hè, die Hank Williams Jr. Maar nu heeft hij het samen met de Grascals gedaan. En dan klinkt het meteen een heel stuk anders. En dan krijg je meer dat bluegrass-achtige. Keep on Loving You is de laatst verschenen cd van Viva. Nothing to Lose is bandje nummer 10 van deze cd. down through Georgia. Don't know where I'm Was on drums. Nou ja, die heeft toch wel even wat vaag moeten maken. Met dit nummer Nothing to Lose van de cd Keep on Loving You van Riba McIntyre. Ryan Bingham. Het is meer Americana. Het is wel door hemzelf uh, eh, geschreven en uitgebracht op Lost Highway, Country Roads. Do you know Did I just let you down? You found I was just a poor man. I might have took a few wrong turns, down a few wrong roads, wound up in a few wrong towns where nobody cares or goes. But it ain't that I can't see. Find my will. to set our lives breathe on a country road. I never been much on downtown or care for a place to stay. I know I never wear no crown. I'll never be a king of slaves. Wash my hands in the rain. Spend my time with the whiskey. Never give up on change. Give a damn if you'll ever miss me. Cause it ain't that I can't see. Find my will. I never stuck around, never lose track of time. We're about a little old town, what I might have left behind. I just let the sun shine down, just let them be wheels roll, keep on running around on big old country roads. Cause it ain't I can't. Ik heb dit singeltje van een CDX-album eh, eh, wat ik elke, eh, elke maand toegestuurd krijg. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die hele cd van deze Ryan Bingham. Mindy Smith, zij bracht in augustus van 2009 een cd uit. Stupid Love, zo noemt ze de cd. Heeft een aantal nummers zelf geschreven, onder andere Couldn't Stand the Rain.